Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Dat Athene meer tijd krijgt om ze terug te betalen. Dat is de uitkomst van overleg in Brussel. Voorzitter Juncker van de eurozone zei op een persconferentie dat ook banken en verzekeringsmaatschappijen hun steentje moeten bijdragen om Griekenland te helpen. Maar hij zei er niet bij hoe dat moet gebeuren. Hij beloofde wel snel duidelijkheid. Overeenstemming is nodig om een nieuwe lening voor Griekenland vrij te geven. Die lening zou zeker 110 miljard euro moeten bedragen. De Egyptische premier Sharaf heeft aangekondigd het kabinet binnen een week te hervormen. Met de toezegging hoopt hij dat er een eind komt aan de protesten tegen de regering. Maar die kans lijkt klein. Betogers op het Tahrirplein verklaarden kort na de toespraak van Sharaf dat de protesten doorgaan. De demonstranten eisen dat nu werk wordt gemaakt van de beloofde hervormingen. Ook vinden ze dat de regering te weinig haast maakt met de berechting van oud-president Mubarak. Tegelijkertijd zijn er veel Egyptenaren die kritisch staan tegenover de aanhoudende protesten, omdat het openbare leven erdoor wordt ontwricht. De provincie Noord-Holland laat alle projecten onderzoeken waarbij oud-gedeputeerde Hoijmaiers betrokken is geweest. In de zogenoemde operatie Schoon Schip worden al zijn projecten tussen 2005 en 2009 onderzocht. Dat kondigde commissaris van de koningin Remkes de afgelopen avond aan in een vergadering van Provinciale Staten. Aanleiding voor het onderzoek zijn de onregelmatigheden in de ontwikkeling van een bedrijventerrein in Kochenland. De VVD'er Hoijmaijers stekende daarvoor een geheime overeenkomst met de projectontwikkelaar. Dan het weer, vrij helder met minima van 11 graden in het noordoosten tot 15 in Zeeland. Overdag eerst zonnig, later steeds meer bewolking. S'avonds gevolgd door stevige buien door 20 tot 25 graden.